Clemens Peters met het NOS-journaal. Na Stormy Daniels wil een tweede vrouw onder een zwijgcontract over een relatie met Donald Trump uitkomen. Voormalig Playboy-model Karen McDougall is een rechtszaak begonnen. Ze claimt dat ze twee jaar geleden 150.000 dollar heeft gekregen van een mediabedrijf dat wordt gerund door een vriend van Trump. In ruil voor het geld zou ze niks mogen zeggen over haar relatie met Trump. Ze zou in 2006 en 2007 tien maanden een relatie met de president hebben gehad. De brand op een bedrijventerrein in Moerdijk is weer onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Wel is de brandweer nog een paar uur bezig met nablussen. De brand was in een loods van een bedrijf dat roest en brandwerende coating voor staal produceert. De topman van Cambridge Analytica is voorlopig geschorst. De politieke adviesbureau ligt onder vuur omdat het voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers in handen kreeg. Die werden gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Het Britse lagerhuis wil dat Facebook-topman Mark Zuckerberg uitleg komt geven over het gebruik van privégegevens. Ook Amerikaanse politici willen uitleg. In de VS wordt ook onderzocht of Facebook de privacywetten heeft overtreden. Er is geen verband tussen kanker en sporten op kunstgrasvelden met rubberen korrels. Dat blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten. Zij keken naar jongeren uit Californië die veel sporten op rubbergranulaat. Ze kregen niet vaker lymfeklierkanker dan jongeren die op gewoon gras sporten. In Nederland ligt het sporten op rubberen korrels onder een vergrootglas... na een uitzending van Zembla. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken geweest. Allemaal toonden ze aan dat er geen verband is tussen de korrels en de kanker. Het weer. Vannacht vooral in het oosten wat mist. In het binnenland kan het glad worden. Daar komt de temperatuur iets onder nul. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af... en valt vooral smiddags wat regen of motregen. Het wordt een graad of 7.